Zit van der Linde met het NOS-journaal. PVV-lijsttrekker Geert Wilders wil concessies doen over het islamstandpunt van de partij... om zo mee te kunnen doen in een volgend kabinet. In Nieuwsuur zegt Wilders dat het terugdringen van de islam... niet meer het belangrijkste probleem is waar Nederland mee te maken heeft. Hij noemt asiel, gezondheidszorg en bestaanszekerheid als belangrijke onderwerpen. De PVV heeft het terugdringen van de islam altijd als kernpunt gehad. Voor met name de VVD en NSC zijn de standpunten van Wilders een reden om de PVV uit te sluiten. Oppositiepartijen zijn kritisch op het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks PvdA vindt dat het demissionaire kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof, want zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op. Onder meer van de VS en de EU. En daarop ging het plan van tafel. Omwonenden, Schiphol zelf en de natuurclubs zijn teleurgesteld. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen perkt Rusland de speelruimte voor journalisten verder in. Alleen officieel erkende journalisten mogen bij de stemlokalen hun werk doen. De verkiezingen zijn in maart en president Poetin kan zich voor zes jaar herkiesbaar stellen. Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de import van groene waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dat bekendgemaakt. De landen leggen voor de import ieder 300 miljoen euro apart. Groene waterstof is geproduceerd met wind- of zonne-energie... en moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. De gezamenlijke import van Nederland en Duitsland begint in 2027.